Pas goed op jezelf. Dat zeg ik bij het afscheid als een laatste groet. Pas goed op jezelf. Vergeet niet om te doen wat je het liefste doet. Maar denk aan een ander, vergeet egoïstisch plezier. Denk ook eens aan hem of aan haar op je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf, je was er toch van plan toen je van huis ging.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 ja la la la la la la la la Maar denk aan een ander, vergeet egoïstisch plezier. Denk ook eens aan hem of aan haar op je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering Pas goed op jezelf. Je was er toch van plan toen je van huis afging. Wees daarom voorzichtig, denk even aan wat ik je vraag. Je weet het, pas goed op jezelf. Vandaag.